Uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De EU heeft door tijdsgebrek steken laten vallen bij de controle op de Griekse hervorming. Dat concludeert de Europese Rekenkamer. Er werd bijvoorbeeld niet bijgehouden of en hoe de Griekse regering hervormingen doorvoerde. Sinds 2011 waren 50 experts bezig met maatregelen om Griekenland uit de financiële malaise te halen. Maar er was geen uitgewerkte strategie voor een goede controle, omdat er haast was geboden om Griekenland te helpen. Bovendien was het Griekse politieke klimaat instabiel, wat de uitvoering van de hervormingen flink afremde, zegt de Rekenkamer. Bij wijze van test gaan volgende maand zelfsturende auto's rijden op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. 50 auto's doen volgende maand aan de test mee. Volgens de leasemaatschappij die eraan meewerkt is het de eerste test met zoveel auto's tegelijk. De A2, die op dat punt vijf stroken heeft, wordt er niet voor afgesloten. Het experiment wordt op 16 maart gedaan tussen het gewone verkeer. Het gaat niet om helemaal zelfrijdende auto's, maar om zogeheten hoogautomatische auto's. Daarbij wordt de snelheid automatisch aangepast aan een voorligger en sturen ze automatisch bij om op de rijstrook te blijven. Premier Rutte wil niet vertellen wat de opknapbeurt van de Gouden Koets gaat kosten. Volgens Rutte valt het onderhoud binnen de begroting van de koning... en mag Willem-Alexander zelf bepalen hoe hij het geld daaruit besteedt. Dat zei hij in Kamervragen van D66. De renovatie van de koets kost geen extra belastinggeld, laat de premier weten. Saudi-Arabië en Rusland hebben afgesproken om hun olieproductie te bevriezen. Ze willen de productie niet boven het niveau van 11 januari laten uitkomen. ook Qatar en Venezuela zijn betrokken bij de deal. Volgens de landen was het niveau van vorige maand genoeg om te voldoen aan de vraag naar olie. Doordat er de laatste jaren veel meer olie is geproduceerd dan er vraag naar was, zijn de prijzen gekelderd. Het weer, het is strak blauw, zon schijnt volop bij een graad of 5.